uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft huiszoeking gedaan in een woning in Veghel... in verband met de ontploffing van een rijdende auto. De bestuurder raakte daarbij gisterochtend zwaar gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. De politie gaat uit van een misdrijf. Buurtbewoners hebben tegen Omroep Brabant gezegd... dat het slachtoffer wel eens bij de doorzochte woning kwam... omdat hij daar zou zijn opgegroeid. Hij zou eerder in aanraking zijn geweest met de politie. Er is nog niemand aangehouden. Canada geeft geen visa meer aan mensen die vanuit de door ebola getroffen landen Liberia, Sierra Leone en Guinea willen komen. De eerste prioriteit is het beschermen van Canadese burgers, zei de minister van Volksgezondheid. De maatregel gaat per direct in. Medici zeggen dat het sluiten van de grenzen geen zin heeft. Er zijn ook geen directe vluchten van de West-Afrikaanse landen naar Canada. Eerder voerde Australië al strenge regels in voor reizigers uit die landen. Iraaks-Koerdische strijders zijn vanuit Turkije de Syrische grensstad Kobani ingetrokken. Ze kregen onlangs toestemming om over Turks grondgebied naar de zwaar bevochten stad te trekken. Vanavond staken ze zwaar bewapend met vrachtwagens en jeeps de grens over om te vechten tegen IS. De Turkse president Erdogan snapt weinig van alle aandacht voor Kobani. Volgens hem is die stad vrijwel verlaten. De internationale coalitie tegen IS kan zich beter richten op andere plaatsen in Syrië, zoals Idlib, al dus Erdogan. De Franse premier Valls snapt dat er in Europa twijfels zijn over zijn hervormingen. Hij zei, dat zei hij na een overleg met premier Rutte in het Katshuis. Frankrijk heeft ook volgend jaar een begrotingstekort van meer dan 3%, de Europese norm. Valls zei in het Nederlands dat Frankrijk niet de zieke man van Europa is. Hij benadrukte dat hij doorgaat met zijn hervormingen, onder meer door voor 21 miljard euro te bezuinigen. Het weer, het is droog. Minima vannacht rond 11 graden. Morgen volop zon bij 17 tot 21 graden. Vanaf zondag wordt het koeler en wisselvalliger.